Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen American Airlines en US Airways gaan fuseren. De directies van de luchtvaartmaatschappijen zullen dit later vandaag bekendmaken, zeggen verschillende Amerikaanse media. Daarmee ontstaat de grootste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het nieuwe bedrijf neemt de naam American Airlines over. Het telt 900 vliegtuigen, 95.000 werknemers en is goed voor 3200 vluchten per dag. Het oude American Airlines vroeg in 2011 uitstel van betaling aan. Het moest daarna op zoek naar een partner. US Airways is de helft kleiner, maar financieel veel sterker. De fusie moet nog door een mededingingsautoriteit en een rechter worden goedgekeurd. In Mexico hebben zes mannen bekend dat ze tien dagen geleden zes Spaanse vrouwen in een hotel hebben verkracht. Volgens het Mexicaanse OM hebben ze een volledige verklaring afgelegd. In de vroege uren van 4 februari viel een groep gemaskerde mannen een appartement binnen van een hotelcomplex in Acapulco. De zeven mannelijke toeristen werden vastgebonden, de vrouwen werden verkracht. De zaak trok wereldwijd belangstelling en de burgemeester van Acapulco haastte zich te zeggen dat de kwestie een incident was dat overal had kunnen gebeuren. Bij gevechten tussen Colombiaanse militairen en FARC-rebellen zijn zeven militairen gedood. Vijf raakten gewond. Ook bij de FARC vielen doden, zo zegt het Colombiaanse leger. Het waren de zwaarste gevechten sinds het begin van het vredesoverleg in november. Het geweld in Colombia is de laatste weken toegenomen. Tot 20 januari nam de FARC officieel een staakt het vuren in acht. De marxistische rebellen wilden een bestand met het leger, maar dat weigerde. De Colombiaanse regering zegt dat de FARC zich dan zou kunnen versterken omdat de rebellen dan de mogelijkheid zouden krijgen om zich te hergroeperen. Sindsdien is het aantal aanvallen op militaire en burgerdoelen toegenomen. Het weer, de bewolking neemt toe en het vriest licht tot lokaal matig. Overdag valt vanuit het westen de dooien. Het gaat gepaard met sneeuw en mogelijk ook lokaal ijzel.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 Ik weet niet wat ik had verwacht. Misschien de climax van geluk. Misschien een groot spektakelstuk. Ik dacht, let op, nou wordt er een Apollo gelanceerd. Maar het was niet zo. Ik dacht verkeerd. Was dat nou alles? is, dit de clue van het bestaan. Waar alle liedjes over gaan. Is dat nou alles? Is dat nou alles? Waar elke dichter over schrijft. Is dit de kurk waar de boel op drijft? is dat nou alles? Ik heb voorlichting gehad vanaf mijn tiende. Ik wist wat alles was en waar het voor diende. Wat al die boeken vanaf Genesis ook mogen schrijven. Je leert er niet van wat een penis is. Je voelt het pas wanneer het menes is. Aan den lijf was dat nou alles? Ik weet het niet, ik vraag het u. Is dit de hoofdgang van menu? En is de rest alleen maar jus? Was dat nou alles? Was dat nou alles? De grote mijlpaal aan de graad het grote doelpunt van de mens, het grote antwoord op een wens. Was dat nou alles? Is dit nou waar de maan voor heeft staan schijnen sinds eeuwen en eeuwen en eeuwen? Is dit nou waar de vrouwen om zuchten en kwijnen sinds eeuwen en eeuwen en eeuwen? Is dit nou waar de rozen voor geuren sinds Waar moralisten twisten en kerken tegen schreeuwen. Sinds en even. die ene daad waar alles om gaat. Is dit nou het neusje van de zand, de krent in de pap? van de grap, de pit en het merg, de top van de berg, het doel van de trip, de vlag op het schip, het grote geheim, het sacrament, de room in de koffie en het happy Is dat nou alles? Het glanspunt van een repertoire. Ik weet het niet, ik vraag het maar want zelf ben ik er niet mee klaar. Was dat nou alles? Tja, dat was alles. Dit is de uitkomst van de zon. Hier draait de hele wereld om. Dit was dus alles. de stem van Jenny Arjan 1971 toen ging hij in première, de musical En Nu naar bed... waarin dit liedje voorkwam, geschreven door uh, Annie M. G. Schmid en Harry Banning. Jenny Arjan dus door met het nummer Was dat nou alles? Goedemorgen allemaal, welkom bij de Nacht ging anders de Vader op Radio 1. Nog één uur te gaan en in dit uur zoals gebruikelijk halverwege... Eh, dit uur aandacht voor eh, drie liedjes die gezongen worden in de Franse taal. En ik heb verder nog eh, een paar verjaardagen die bijzonder zijn. En nog een tv-tip. Nou, en nog <laughs> verder hebben we natuurlijk veel meer eh, aantrekkelijke muziek ook. Hier is ehm, een man die je vanavond kunt gaan bekijken in Den Haag... in het Paard van Trooien. Hey, you don't walk me out. I loved you in a bed You, you can never me of lonely souls. I used to be a boy of Lord. But hey, now you can weigh me down. Just pull me like a pair of stones. I'm the strangest man in a hidden place. I'm the stranger walking out your door. But hey, even if it makes no sense. Vanavond is in het Paard van Troje optreden van Anne Soldaat... waarbij hij ongetwijfeld eh, een hoop liederen van zijn meest recente album zal zingen. Een album dat gewoon heet eh, Anne Soldaat. En dit vind je daar ook op terug. Ik liet je luisteren naar Hey Pacifier. Pacifier, <laughs> zo moet het zijn. Eh, deze dame die nu gaat horen, die treedt vanavond op in Amstelveen... But a dream goes on forever. I'm left standing here, I've got nothing to say. All is silent within my dream. A thousand truths. doctor. geschreven door Todd Rundgren. En het is te vinden op de allereerste LP. Een hele kleine LP was dat. Eh, slechts 10 eh, inches eh, groot, 25 centimeter doorsnee... van Mathilde Santing. A Dream Goes On Forever. En zij zal vanavond optreden in Amstelveen in de Schouwburg. En dit is live muziek. Werd opgenomen 19 januari 2008 hier bij Radio 1 De Nits. Let's go. Nobody, nobody, nobody's looking. I came to this hotel with double rooms and showers. And nobody, nobody, nobody, nobody is knocking. The phone rings on the nightstand. Somebody whispers, hello, I words so many miles. Somebody whispers, hello, I don't know. Ze leefden zich helemaal uit, de mannen van de Nits. En dat gebeurde op 19 januari 2008, iets meer dan vijf jaar geleden... in het programma Het Radio 1-journaal op zaterdagmiddag. Dat was toen een programma dat begon al vrij vroeg in de middag. Ik geloof om 12 eh, uur, maar er zat ook eh, heel veel sport in. Een combinatie van Langslijn en Radio 1-journaal. Maar het heette dus de Radio 1-journaal. 19 januari 2008, toen het optreden van de Nits... en meer live muziek van de Nits in het weekend. Komend weekend op de radio, maar dan op Radio 2... in Spekers met koppen tussen 12 en 2. Want daar zijn ze de muzikale gast.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 Het liedje heet Another Love. En er komt eh, zeer binnenkort een album van hem uit. 15 april zal het zijn. Long Way Down, de titel daarvan. En optredens gaat hij ook doen. Dat zal in mei plaatsvinden... In Brussel zal die onder andere verschijnen. 17 mei is dat en de AB. En een paar dagen later, 21 mei, dan treedt hij op een Paradiso. Deze Tom O'Dell, je hoorde met Another Love. Maar deze man komt ook naar Nederland. without trim she lies. To every man a lucky hand and every man a prize. I live to ride the ocean, the mighty world around. To take a little plunder and to hear the cannon sound. To lay with pretty women, to drink my dear wine. To hear the rollers thunder on a shore that isn't Privateer, oh, we will come. Privateering, oh, oh, oh. privateering, we will. People on your man of war are treated worse than scum. I'm no flogging captain, and by God I'll sail with some. Come with me to Barbary, we'll ply there up and down. Not quite exactly in the service of the crown. To lay with pretty women, to drink my dear wine There's thunder on a shore that isn't mine. Privateering, but oh, we will go. Privateering, yo. Privateering, we will go. Yes, my privateer, she's small, but she can sting. Licensed to take prizes with a letter from the king. I love the streets and taverns of a pretty foreign town. I tip my hat to the dark-eyed ladies as we are sallying up and down. To lay with pretty women, to drink my dear wine. To hear the roll of thunder on a shore that isn't mine. Privateering, But oh, we will go. Privateering, yo. Privateering. her privateers each time she goes to war. Death to all her enemies, though prizes matter more. Come with me to Barbary, we'll ply there up and down. Not quite exactly in the service of the crown. To lay with pretty women, to drink Madeira wine. To hear the rollers thunder the shore that is in my privateer. We will go privateering, you privateering. track van het album dat eind vorig jaar verscheen. Eind vorig jaar. Het was eh, begin september. Privateering, de titel van die CD. En je hoorde de stem en het gitaarspel van Mark Knopfler. Mark Knopfler die ook eh, zeer binnenkort naar Nederland komt. Maar tegen die tijd zijn... Eh, al blaadjes aan de bomen. 14 mei zal dat optreden plaatsvinden in het Ziggo Dome Amsterdam-Zuidoost. En je hoorde van Mark Knopfler Privateering dus. Tijd voor de drie Franse liedjes op een rij. Drie chansons. Je gaat straks iets eh, heel ouds horen. horen. Jaren 60, misschien jaren 50 werk is het uh, mogelijkerwijs. Anne Sylvestre met L'Histoire de Jean-Marie. Dat wordt voorafgegaan door een spiksplint nieuwe opname van Endochine. De mannen hebben een nieuw album gemaakt onder de titel Black City Parade. En Memoria is de titel van hun jongste single. Maar allereerst muziek uit de jaren 80 van een gezelschap dat eh, afkomstig is uit Frans-Guyana en omgeving. Vandaar dat zij zich ook noemen La Compagnie Creole. Ça fait rire les oiseaux. se rappelle. Elle ne tranchait pas beaucoup. Au milieu des plus ou moins belles, ne l'étant presque pas du tout. Sa laideur lui fut une chance, lui laissa le temps d'exister. Quand poussa son intelligence, elle était prête à récolter, elle était prête à récolter. On a pu dire, on a pu croire de médisance en calomnie, on n'a pas oublié l'histoire, euh, l'histoire de Jeanne-Marie, sa sûreté de bonne élève lui valut des inimitiés. Elle économisait ses rêves, elle les mettait de côté. Elle fauchait les excellences comme le paysan son blé, mettant en grange sa science pour la faire un jour prospérer, pour la faire un jour prospérer. On a pu dire, on a pu croire de médisance en calomnie, on n'a pas oublié l'histoire, l'histoire de Jeanne Marie, de tout ce qu'on enseigne aux filles elle s'est quittée pour le mieux, montrant pour les travaux d'aiguille un don presque miraculeux. Son linge était d'un blanc d'hermine, repassé comme par magie. Que dire enfin de sa cuisine Ça frisait la sorcellerie, ça frisait la sorcellerie. On a pu dire, on a pu croire de médisance en calomnie. On n'a pas oublié l'histoire, l'histoire de Jeanne Marie. Quand on eut pesé ses mérites, on pensa, les vieilles surtout, qu'il était grand temps qu'elle abrite quelques marmots dans ses dessous, que tant de vertus ménagères pas être à l'abandon et qu'elle oublierait ses chimères dans le lit d'un brave garçon, dans le lit d'un brave garçon. On a pu dire, on a pu croire de médisance en calomnie, on n'a pas oublié l'histoire, l'histoire de Jeanne Marie. Tranquillement, elle fit face et refusa tous les partis de l'heure de ma part qu'ils fassent par une autre chauffer leur lit. Ils m'offrent un sentiment tiède contre le travail de mes bras. Dieu sait que si j'étais moins laide, j'aurais pas besoin de tout ça, j'aurais pas besoin de tout ça. On a pu dire, on a pu croire de médisance en calomnie, on n'a pas oublié l'histoire de jeune mari Ça me plairait pas d'être pute, pas plus qu'entrer en religion. Non, que l'ouvrage me rebute, mais il y faut une raison. Et dites-le bien à vos hommes, qu'ils ne viennent jamais frapper de n'appartenir à personne m'empêchera pas d'exister. Je ne veux pas la charité. On pourra dire, on pourra croire de médisance en calomnie. Elle n'est pas terminée, l'histoire, l'histoire de Jeanne-Marie. Hmm, echte chansonnière eh, van de oude snit, chansons sang. ook haar zeggen. Je hoorde Anne Sylvestre met L'Histoire de Jean-Marie. De dame, de grande dame, leeft nog steeds. Eh, is 78 jaar inmiddels. Anne Sylvestre, L'Histoire de Jean-Marie. Daarvoor spikspunten materiaal van Endochine. Black City Parade is de Engelstalige titel van een nieuw album... met voornamelijk Franstalig repertoire. En Memoria, dat is de single die van dat album is uitgekomen. En die werd weer voorafgegaan door een jaren 80 opname van... La Compagnie Creole, Ça fait rire les zo Zo dadelijk, over uh, pakweg een kleine 20 minuten... dan kan je op deze zender luisteren naar het Radio 1 Journaal... met Lara Renze en Marcel Oosten. Met eh, aandacht voor de actualiteiten van dit moment. In ieder geval komt het paardenvlees weer langs. Er is aandacht voor het uh, aftreden van de paus. De paus die eh, gisteren een mis heeft opgedragen... in het kader van als woensdag en een staande ovatie kreeg. En, ja, <laughs> zelfs bij het Radio 1 komen we er niet eh, onderuit. Na nou, Valentijnsdag staat ook daar in aandacht. Dat is allemaal vanaf uh, eh, 6 uur, van 6 tot half 10, het Radio 1 Journaal op deze zender. Aan het wat uh, verjaardagen, geboortedagen. Vandaag is de geboortedag van Wally Tax. Hij werd in 1948 geboren en overleed 2005. Wally Tax die ehm, aan het eind van zijn eh, leven nou, nauwelijks nog geld had. Hij moest geld gaan lenen op een gegeven moment bij een buurvrouw. Als hij zijn pakje cheque wilde kopen. In zijn eh, latere jaren als eh, muzikant is hij vooral tekstschrijver geweest... en songwriter voor onder andere Litouwers. En de gelegenheidsformatie Champagne, die eh, wat disco-hits hadden... maar mijn beste herinneringen aan Wally Tax heb ik nog aan de periode... dat hij het boegbeeld was van de Outsiders. En dat heb ik dan in de jaren zestig. Love is blind and my love is too blind to see. Love is blind and you reach your hands out to me. And then I, I fell for you. Cause I thought that you loved me too. But you were lying, yeah lying, all the time. love is blind and it changed the man I used to be. Love is blind, you made a fool out of me. And then I, I fell for you. Cause I thought that you loved me too, but you were lying, yeah, lying all the time. februari is het precies 65 jaar geleden dat hij werd geboren. Walitax, het boegbeeld van de Outsiders, beroemde Amsterdamse band in de jaren 60. 10 april 19, 2005, toen overleed hij op 57-jarige leeftijd. Isra Meijer, die werd precies 70 jaar geleden geboren. En hij overleed op de dag dat hij 52 jaar werd. un gentleman un peu noir à une poule dans un bar offrait champagne et caviar et on trouverait sa mémoire. Ce gentleman dans son frac disait poupée, si je claque, je veux que ce soit dans un lac à la cognac. Écoute-moi bien, j'avais 30 ans. Écoute-moi bien, j'étais tentant. Je n'avais pas encore de temps en or. Les femmes se battaient pour m'approcher, regarde-moi bien. Qu'est-ce que t'en penses Regarde-moi bien, tu me trouves l'errance les fallait, les fals, danser le Charleston quand j'avais 30 ans, à Cano Carton. Ce gentleman un peu noir a tout cassé dans le bar, Puis a sorti ses dollars et distribué des pourboires. Ce gentleman dans son frac Galiste, Vladisac joue les vieux airs sans entracte et joue en vrac. Regarde-moi bien, garde la cadence, regarde-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Charleston quand j'avais 30 ans, à Cano De journalist en publicist Isra Meijer had ook nog een eh, muzikaal eh, verleden. Je kon hem hier horen met eh, het chanson Le Danseur de Charleston. Isra Meijer dus, die in 1943 geboren werd, 70 jaar oud werd hij... en op de dag dat hij 52 was, geworden. In 1995 was dat. Toen overleed hij eh, op weg naar eh, het etablissement... waar hij elke dag zijn kop koffie ging halen. Meijer, dus. Wie is er vandaag ook nog jarig? Dat is al tien jaar dat ik in het vak zit. Remon van het Groenewoud. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzelen, Genoelzelderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. ACDC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer. Je veux l'amour, je veux l'amour. Waar ik ga, waar ik sta, voor ik sterf, voor ik verga. Je veux l'amour. Ik heb een syndicaat, ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik, werken op het sentiment worden door het leven niet lang verwend. Ze worden zot, ze veulent l'amour. In een kamer, op het strand, in de lift, op de tram, op de vloer. Ik babbel met de gast die mij een glas aanbiedt. Tot ik genoeg op heb voor een volgende stap. Ik babbel met het meisje dat er tof uitziet. Ik sloof me uit, compliment en een grap. Maar ik wil geen grap, meneer. Ik wil geen grap. Ze wil l'amour. Ik wil geen geld meer van de telefonisten. Ik wil dat ze van me houdt. Pour toujours. Wanneer een artiest succesvol is dan heeft hij talent. Vans wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog? Paranoia en twijfels en vooral veel dorst. Ze wil amour, je veux l'amour in die hel. voor mij en voor mijn hond. Die heel de nacht in de auto op me wacht. Ik wil er zelfs voor de premier. Al heeft hij zijn smoeltje niet mee. Je veux l'amour, je veux l'amour. Voor mijn slapeloze vrouw mijn tranen als ik thuis kom zat Om vier uur s ochtends, je veel amour. Voor mijn vrienden, die ook vanavond weer de weg naar mijn optreden niet vinden. Je, je, je, je, je, veel Voor mijn verstrooide madame, die haar wil vergat. Voor abortus, op weg naar Amsterdam. service niet direct niet te bieden in Ultra. Maar nu, meteen al de suite, ooit de godverdomme, zoveel amour. En ook geld, geld, om cadeautjes te kopen en aan iedereen te geven, omdat ze zelf van me hadden. Raymond van het Groene Wood, Vandaag wordt hij 63 jaar oud. En nog steeds actief. Nog steeds volop bezig met de muziek. 1950, 14 februari, toen werd hij geboren. En wie is er vandaag ook jarig? Een hele belangrijke man. De vlaggen zullen niet overal op elk eh, overheidsgebouw eh, volop wapperen. Maar toch, Mark Rutte. distant vandaag de verjaardag van onze minister-president Mark Rutte. 46 jaar wordt hij. De Tweede Kamer zal eh, <laughs> een gebakje krijgen. <laughs> Wachten wel af. Goed, dit was De Nacht het Anders. Je hoorde dus juist de Beatles, Ask Me Why van de LP Please Please Me. Die allereerste LP die zo'n 50 jaar geleden uitkwam. En in het kader daarvan eh, waren afgelopen maandag een aantal Engelse muzikanten in de Abbey Road Studio aanwezig... om al die 14 liedjes opnieuw op te nemen. En een filmverslag daarvan kan je morgenavond bekijken op de televisie BBC4 vanaf 10 uur. Met onder andere Joss Stone, de Stereophonics en Mick Hucknall. Maar wat dadelijk gebeurt op deze zender is eh, even belangrijk. Je kunt gaan luisteren naar het Radio 1-journaal met Lara Rens en Marcel Oosten. Ik ben er volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht Hinkt Anders. Mijn naam is Groen Een eh, mooie dag verder. En eh, voor zover het je aangaat, Geniet van de Valentijnsdag. Ja, ja. de <laughs> goedjes. Hoi.